In totaal bevinden zich nu al naar schatting 147.000 vluchtelingen op de eilanden... en de Dominicaanse Republiek, Guyana en Trinidad en Tobago. Voor de opvang is 31 miljoen euro nodig, stelt de UNHCR. En staatssecretaris Knop zei vrijdag nog dat er geen aanwijzingen zijn... voor een grote migrantenstroom uit Venezuela. Het Latijns-Amerikaanse land zit in een diepe economische crisis. Er is torenhoge inflatie en er zijn tekorten aan voedsel en medicijnen. De komende jaren wonen steeds meer mensen alleen. Over 12 jaar zijn het er 3,5 miljoen, 400.000 meer dan nu. Volgens het CBS is de oorzaak de vergrijzing. Vooral oude vrouwen wonen op zichzelf. En verder verwacht het CBS dat in 2029 de grens van bijna 18 miljoen inwoners wordt bereikt. Bijna een kwart is dan 65 jaar of ouder. De verkeersregelaar die een vrouw van 75 probeerde te redden... toen ze met haar auto bij Capelle aan den IJssel het water was ingereden... is overleden. Het lichaam van de man van 51 werd kort na middernacht gevonden. En de bestuurster werd eerder al dood uit het water gehaald. Hoe de auto in het water kon belanden is niet bekend. En een Amerikaanse stroper moet van de rechter elke maand in de cel de Disney-klassieker Bambi kijken. De man die zit een jaar vast voor het illegaal doden van honderden hechten. Hij liet de lichamen achter en nam alleen de hoofden mee. Daarom vond de rechter het een goed idee om de man te laten kijken naar de film... waarin een jager de moeder van hertje Bambi vermoordt. Het weer nog. Vannacht kans op nevel of een mistbank. Het koelt af tot een graad of drie met lokaal een buitje. Overdag eerst bewolkt. Later vanuit het zuidoosten af en toe zon bij een graad of zeven. De komende dagen blijft het wisselvallig en vrij zacht voor de tijd van het jaar.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 Ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond genageld aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want endlessly wacht ik in het huis weer op jou.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 together wenst jullie allemaal fijne dagen en...